Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De gladheid heeft aan twee mensen vanmorgen het leven gekost. In het Groningse Musselkanaal reed iemand met de auto het water in. En bij Rossum in Twente botste een automobilist tegen een boom. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. De spoedeisende hulpposten hebben het in meerdere regio's druk. Er komen veel mensen binnen met botbreuken. We hebben signalen van verschillende regio's dat de SEH eigenlijk overvol is. Veel mensen die vallen door de gladheid en daarmee botbreuken oplopen. Eh, waarbij soms gips voldoende is, maar in sommige gevallen ook een operatie nodig blijkt te zijn. En dat is eigenlijk precies een beetje waar de schoen wringt, want die ruimte hebben we momenteel niet. De gladheid duurde langer dan van tevoren werd gedacht. Een Australische man van 23 is weer teruggevonden nadat hij bijna twee weken was vermist. Hij ging een rondje lopen met kerst en verdwaalde toen in de wildernis. Gisteren liep hij bij toeval andere wandelaars in het gebied tegen het lijf. Het ging best oké met hem. Hij had vooral dorst en honger. In twee weken tijd had hij alleen maar wat wilde bessen gegeten en twee mueslirepen die hij in een hutje had gevonden. De aanvoerder van de Belgische 3x3 basketballers heeft een werkstraf en een boete gekregen voor het sjoemelen met wedstrijduitslagen. De Belgen kwalificeerden zich voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio door resultaten van 27 niet bestaande toernooien te laten meewegen. Het gesjoemel leverde het team een hogere positie op de wereldranglijst op. Daardoor konden de Belgen meedoen aan de Spelen in Tokio. En de aanleg van een klein stuk snelweg in Engeland wordt een duur geintje. Vlak langs de nieuwe weg ligt een woning. Het snelwegbedrijf zei eerst dat ze met een bot zouden komen om het huis op te kopen. Maar liet daarna niks meer van zich horen. En de eigenaar, Brian, zit er dus nog terwijl de bouw al is begonnen. Klein probleem, de woning wordt door de snelweg compleet afgesloten. They back out without even an apology. Um, so now they're going to build this up to 6 million pound for a tunnel uh, to get access in and out. Um, couple which they've got uh, access to as well. Er moet dus speciaal een tunnel worden aangelegd en die zal alleen worden gebruikt door Brian en onderhoudsmonteurs die af en toe langs moeten bij de telefoonmasten bij zijn grond. Kosten omgerekend meer dan 7 miljoen euro. Het weer dan, het is zonnig bij 3 tot 6 graden. In het noorden valt af en toe nog een buitje. Later vandaag in het zuiden meer bewolking. En in Limburg ook kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A27 vanuit Utrecht naar Almere nog steeds volledig dicht ter hoogte van knooppunt Nes. Dat duurt nog tot het middaguur minimaal. Omrijden kan via Amersfoort over de A28 en de A1.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 Oh, my baby's fly, baby girl. Yeah, yeah. Yes, no, hurt me so good, baby. Oh, I'm so wrapped up in your love. Let me go. Let me breathe. Stay out my fantasy. they ready for give me the thing, they're ready for really get to life me all about the things where you were fantasize.